12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Dutchbed-militairen doen aangifte tegen het ministerie van Defensie... omdat ze in de jaren 90 onbeschermd zouden zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Dat gebeurde in Potocari in Bosnië. Ze klagen het ministerie aan voor mishandeling en poging tot zware mishandeling. Dat meldt het programma 1 Vandaag. Het hoofdkwartier van Dutchbed was gevestigd in een oude accufabriek in het dorp. Volgens de militairen lagen er chemicaliën, asbest en een vat met de waarschuwing nucleair erop. Het ministerie zegt dat er geen onverantwoord risico was voor de gezondheid van het personeel. Wel geeft Defensie toe dat het personeel destijds onvoldoende is geïnformeerd. Eten, drinken, gas en stroom zijn in januari duurder geworden. Vooral door belastingverhogingen stegen de prijzen van goederen en diensten gemiddeld met 2,2 procent, vergeleken met een jaar eerder. Dat is het hoogste inflatiecijfer in ruim vijf jaar, meldt het CBS. In januari gingen er allerlei belastingverhogingen in. Het lage btw-tarief ging van 6 naar 9 procent. En ook de belasting op gas en stroom ging omhoog. Voedingsmiddelen stegen in januari gemiddeld 3,3 procent in prijs. Leerlingen van groep 8 moeten hun advies voor de middelbare school pas weer krijgen als de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Dat vinden de regeringspartijen. Nu krijgt een leerling voor de eindtoets al advies. Als uit de uitslag van de eindtoets toch blijkt dat een kind een hogere opleiding aan kan, kan het advies worden aangepast. Maar volgens D66-Kamerlid Van Menen worden in de praktijk vaak alleen de schooladviezen van leerlingen met mondige, hoger opgeleide ouders naar boven aangepast. En Ajax-supporters hebben vannacht de voetballers van Real Madrid wakker gehouden... door zwaar vuurwerk af te steken bij het Amsterdamse hotel waar de spelers logeren. Rond twee uur vannacht en half vier vannacht zijn zeker twintig vuurwerkbommen en vuurpijlen tot ontploffing gebracht bij het Okura Hotel. Volgens een omwonende gingen in veel hotelkamers de lichten aan. De politie is ingelicht over de knallen. Real Madrid speelt vanavond tegen Ajax in de achtste finale van de Champions League.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 Eddie Quenza, we don't stop Jullie mannen zijn niks Ik moet die gaan Yes beat, voor me, ja. Dus ik zou best dat ik twintig keer ga. Ik moet viraal gaan, damn, ik moet viraal gaan. Ik moet viraal gaan, damn, ik moet viraal gaan. Never back down, als ze nou niet afstaan. Ik moet viraal gaan, damn, ik moet viraal gaan. Are you a rich man? Are you a rich man? Moela moes, rare jongen met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Ogenlaag Hongkong, zonder vacation, pull-up zonder tomtom. -tom je moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull up in de X6, pak die MX6, jij die teen X6. Had ik eens kunnen voelen waar de loop is, kunnen samen schieten, kijken weer in dat dood is. Mannen blijven zoeken waar die kook is, rijden nog niet focus, hebben wel hoe focus. Zit nog tussen Jalas en die rokers, fuck niet met die jokers, je op die motors. Ik zweer ik bloot die money uit verveling, wacht op die verdeling, prik je aan je tweeling.